Slechts 6% wil dat Oranje opnieuw met Huntelaar op de bank begint. Het vertrouwen in Oranje is na de nederlaag tegen Denemarken flink gedaald. Bijna 60% denkt dat Nederland in de groepsfase strandt. Een week geleden dacht nog maar 24% dat Oranje in de groepsfase zou worden uitgeschakeld. Rijkswaterstaat heeft niet de juiste cijfers over het aantal mensen dat gewond raakt in het verkeer. En dat is slecht voor de verkeersveiligheid, omdat niet precies is na te gaan welke wegen gevaarlijk zijn en moeten worden aangepakt. Dat zegt VIA.nl, een verkeerskundig adviesbureau. Gemeenten en provincies baseren hun verkeersbeleid op de rapportages van de politie. In 2011 werden gemiddeld de helft minder ernstige gewonden in het verkeer gemeld, vergeleken met het jaar ervoor. De overheden gingen er daarom vanuit dat het aantal verkeersgewonden al jaren daalt. Maar uit een vergelijking van ziekenhuisgegevens blijkt het aantal juist te stijgen. De politie registreert tegenwoordig alleen nog als dat nodig is voor het vervolgen van veroorzakers van ernstige verkeersongelukken en niet meer voor de statistiek. De winnaars van de Nobelprijs krijgen voortaan minder geld. Vanwege de slechte economische tijden is het prijzengeld met een vijfde verlaagd. Van 1,1 miljoen euro naar 9 ton. De Nobelprijs wordt betaald uit het rendement op de tientallen miljoenen Zweedse kronen uit de erfenis van industrieel Alfred Nobel. Het weer zwaar bewolkt met lokaal een bui en de temperatuur ligt rond 12 graden.